Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Volgens minister Helder moet er daarom snel wat gedaan worden om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. We doen er alles aan gewoon als het gaat om behoud van medewerkers. En het zit er met name ook in zorgen dat ze goed kunnen werken, dat ze ook zeggenschap hebben over hun werk. We weten dat dat een belangrijke reden is om in de zorg eh, te blijven werken. En ook samen met die medewerkers zullen we de zorg echt anders moeten organiseren. de meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Britney Griner is terug in Amerika. De basketbalster werd gisteren vrijgelaten door Rusland in ruil voor een wapenhandelaar. Griner werd begin dit jaar opgepakt in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze kreeg een celstraf van 9 jaar en zat sinds kort in een strafkamp. In Groningen is een tankstationmedewerker overreden. Een automobilist ging er na tanken vandoor zonder te betalen. Een pompbediende probeerde de man tegen te houden, maar viel. De automobilist reed vervolgens over zijn benen heen. De politie is naar hem op zoek en roept getuigen op zich te melden. Ja, vandaag kom ik er niet onderuit natuurlijk om aan Jut en Jol te vragen wat de uitslag gaat worden van Nederland-Argentinië vanavond. Jut en Jol, dat zijn de varkens van Lotte uit Warme Huizen. Eh, ze had twee kratten met lekkers erin gezet. Eentje met een Nederlandse vlag en de ander met een Argentijnse vlag. Jut en Jul, het is Nederland-Argentinië. Jullie moeten weer voorspellen. Jullie kunnen dit. Jullie gaan weer op jullie gevoel af. En we gaan het zien. 3, 2, ze twijfelde een beetje, maar Jut liep uiteindelijk op het Nederlandse kratje af. Goed nieuws, zou je zeggen. Alleen bij Nederland tegen Amerika zaten ze ernaast. Iedereen vond het zo leuk en ik zelf eigenlijk ook wel. En ik dacht, nou weet je, echt één keer mogen ze een herkansing. Maar als ze deze keer fout hebben, nou, dan, dan is het klaar. Ja, wat dat betekent, ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Het weer. Op veel plekken nog steeds wat mist. In het zuidoosten is het eh, bewolkt. Vandaag op andere plekken aardig wat zon en temperaturen net boven nul. Komende nacht kan het min 5 of min 6 worden. Koud dus. Morgen een mix van zon en wolken en opnieuw net boven nul. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Rond het IJsselmeer komt plaatselijk dichte mist voor de snelwegen rijdt het verkeer aardig door. Tussen eh, boven Karspo Grotebroek en Enkhuizen rijden geen treinen.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 maar een herder. Dan sta ik wel wat achteraan, maar dan schuif ik naar voren steeds verder. Tot ik naast mijn lijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen. En Paul en Yvonne ask, what does it mean? Why, it's the study of the chemistry between you and me. Biology, that B-I-V-E-R-O-G Your body is calm next to me You got that sensuality And now I love what you do when you do what you do You got me calm you right here.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 I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never will understand. If you could only give it a try and see through, your voice would float like a feather and we'd sing together our two. Just get yourself. But try putting the notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it and you get through it on two. Your every friend is better, there's a great duet beside you. Don't give up now, you're flying so high, you're up in the blue. Just keep that music coming and dear, let me see now. Yes, just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? Or a diagram of the human brain or some such silly scheme? Never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see, it's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will flop like a feather, let's all sing together or two. Come take that chance, that musical dance, try Oh, I knew you could do it.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 Yeah, yeah, Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, Na, na, na. Precies om vijf voor twaalf. Yeah, yeah, Na, na, na. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Het kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te vaak door het oog van een naald gekropen hè?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 Vijf voor twaalf, dat kan het beste overkomen. Yeah, yeah, yeah, yeah, voor Yeah, la la la. Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah, kan het beste overkomen. paperback novel The kind the drugstore sells When you reach the part Where the heartaches come my love What a tale my thoughts could tell Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains je fijne dagen.